Dat zegt de Belastingdienst. 15 clubs kregen elke naheffing van 100.000 euro of meer. Ze hadden gesjoemeld met betalingen aan voetballers... of betaalden geen omzetbelasting bij de exploitatie van een kantine of bij de kaartverkoop. Het militaire regime in Birma is bereid om een aantal politieke gevangenen amnestie te geven... zodat ze volgend jaar kunnen meedoen aan de verkiezingen. Dat heeft de ambassadeur van Birma bij de Verenigde Naties gezegd. Hoeveel politieke gevangenen amnestie krijgen en of oppositieleidster Aung San Suu Kyi erbij zit wilde hij niet zeggen. De lancering van de Space Shuttle Endeavour is voor de vijfde keer uitgesteld. Net als gisteren en eergisteren maakten onweersbuien de lancering in Florida onmogelijk. Eerder leidden technische problemen voor het afgelasten van de lancering. Donderdag probeert NASA het opnieuw. In Noord-Ierland is het bij de traditionele oranjemarsen tot ernstige ongeregeldheden gekomen tussen de politie en katholieke jongeren. In verschillende steden, waaronder Belfast en Londonderry, gingen jongeren de politie te lijf met stenen en benzinebommen. In Belfast raakten zeker negen agenten gewond. De Engelse voetbalbond heeft Newcastle United verboden om volgende week zondag in Utrecht een oefenwedstrijd te spelen tegen FC Utrecht. In hetzelfde weekend doet een andere Britse club, Sunderland, mee aan een toernooi in Amsterdam. En de bond is bang voor een confrontatie tussen de supporters van beide clubs. Vanwege de rivaliteit moeten de clubs in eigen land minstens 150 kilometer bij elkaar vandaan spelen. In Londen hebben zich gisteravond honderden fans van Michael Jackson verzameld... bij de hal waar hij zou beginnen aan zijn afscheidsconcerten. Ze hielden een minuut stilte op het moment dat de deuren van de O2 Arena hadden moeten opengaan. Michael Jackson, die 25 juni overleed, zou in Londen 50 optredens geven.